Michel Koenen met het NOS-journaal. Op sociale media wordt met afschuw gereageerd op de rellen in Rotterdam. De voorzitter van politievakbond ACP noemt de gebeurtenissen bizar. De Nederlandse politiebond stelt dat de rellen niks met demonstreren te maken hebben... maar met rellentuig en naïeve domme meelopers. En Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de stad, veroordeelt de rellen. Het centrum van onze mooie stad is vanavond veranderd in een waar oorlogsgebied. Geweld is nooit, maar dan ook nooit de oplossing, schrijft de partij op sociale media. Bij de rellen op de Koolsingel riepen honderden railschoppers leuzen als vrijheid... en staken onder meer zwaar vuurwerk af. Ook werd er gegooid met voorwerpen richting agenten en brandweer. Er werd gericht geschoten door agenten. Er zijn zeker twee gewonden gevallen, zegt de politie. Ook werden er door de politie waarschuwingsschoten gelost. In de eerste divisie is een aantal wedstrijden gisteravond onrustig verlopen. Telstar ADO Den Haag werd na 10 minuten gestaakt... nadat vermoedelijke ADO-supporters vuurwerk op het veld in Velsen-Zuid hadden gegooid. Bij de derby tussen FC Den Bosch en Topos drongen een handjevol supporters van de thuisclub... na een klein kwartier met trommels en vuurwerken tegen stadion binnen. Alle wedstrijden in het betaald voetbal zijn weer zonder publiek... vanwege de strengere coronamaatregelen. En de voetbalbond van Uruguay heeft bondscoach Oscar Tabares ontslagen vanwege de matige resultaten. De ploeg dreigt kwalificatie voor het WK in Qatar volgend jaar mis te lopen. Tabares was ruim 15 jaar bondscoach en leidde Uruguay eerder na drie WK's. Ook werd onder zijn leiding de Copa America gewonnen, het kampioenschap van Zuid-Amerika. Het weer nog, het koelt vannacht amper af tot een graad of 10. Overdag bewolkt, soms wat motregen en zacht bij 10 tot 13 graden.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 Oh, it's a must we stay together forever. You see, cause ever is ever and never ever would nobody do it better than the S. Oh, yes, I guess you're blessed. I put the rocks on your fingers, earrings jingle, no more single.